De Rekenkamer roept het kabinet op de regeldruk te verminderen en regels te gaan handhaven. Landbouwminister Schouten erkent dat de mestregels te ingewikkeld zijn. President Poetin heeft nog eens gezegd dat Rusland het niet eens is met de conclusies van het JIT over het neerschieten van vluchten MH17. Tegen journalisten zei Poetin dat het internationale onderzoek geen enkel bewijs heeft opgeleverd dat Rusland voor de ramp verantwoordelijk is. Uit onderzoek van het JIT blijkt dat vlucht MH17 is neergeschoten met een raket die door Russen was geleverd aan rebellen in Oost-Oekraïne. Drie Russen en een Oekraïner die opdracht voor het neerschieten zouden hebben gegeven zijn aangeklaagd voor moord. De Europese Unie heeft de sancties tegen Rusland vanwege het annexeren van de Krim met een jaar verlengd. Het Oekraïnse schiereiland werd in 2014 door Rusland ingelijfd. De sancties zijn onder meer gericht tegen invoer van goederen uit de Krim en ook zijn onder meer banktegoeden bevroren. Tegen de man die brandstichtte in een flat in Kanaleiland in Utrecht... eist het OM 20 jaar cel. Volgens het OM is bewezen dat de man van 71 een jaar geleden... zijn vrouw om het leven bracht en toen brandstichtte. Hij wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de, voor de verwondingen van een politieagent. De verdachte zegt dat hij zich niets kan herinneren. Het weer nog in het noordoosten en zuidoosten nog een bui. Morgen eerst zonnig, later wat stapelwolken en kans op een bui. Het wordt met een graad of 20 ongeveer net zo warm als vandaag. In het weekende droog, geregeld zon en stijgende temperaturen... tot zo'n 25 graden op zondag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is behoorlijk druk in de regio. Op de A2 een lange file bijvoorbeeld van Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Maarsen. Daar staat 6 kilometer en is de vertraging ook een kwartier. Meer dan een kwartier oponthoud op de A10, de ring van Amsterdam tussen Haarlem en Landsmeer. Op de A10 Oost staat ook een lange file tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveldert 4 kilometer. De vertraging is daar bijna een half uur. Bij Buitenveldert is een ongeluk gebeurd en daardoor zijn er richting Den Haag twee rijstroken dicht. Andere kant op daardoor ook file. Tussen Haarlem en Amsterdam-Buitenveldert ook meer dan een kwartier op onthoud. De N243 Alkmaar-Avenhoorn die is nog altijd in beide richtingen dicht tussen Toren en Schermerhoorn.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 I'm a sucker for you. Yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you. About you, about you, about you. Making the typical me break my typical rules.